Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over valse e-mails is de afgelopen maand weer flink gestegen, zegt de fraudehelpdesk. Over het jaar 2015 kwam er al een record aantal meldingen binnen over nepmails van internetcriminelen. In januari is het aantal meldingen opnieuw toegenomen. Oplichters misbruiken steeds vaker namen en logo's van bekende bedrijven, onder meer van de NS, Albert Heijn en Mediamarkt. Met de e-mails proberen de oplichters geld af te troggelen bij mensen. De Helpdesk wil dat bedrijven wiens naam wordt misbruikt zelf beter gaan waarschuwen. Het verkeer op de afsluitdijk richting Friesland staat weer vast door een probleem met de Lorenssluizen. Om zes uur stond er een lange file voor de brug bij Zand. Waarschijnlijk duurt het nog even voordat de storing voorbij is. Vorige week was er een storing in zowel de Noorder als de Zuiderbrug van het sluizencomplex. Het verkeer stond toen urenlang in de file. Grote delen van Alfa aan de Rijn en plaatsen in omgeving zijn vanmiddag getroffen door een stroomstoring. In totaal zaten zo'n 64.000 huishoudens een paar uur zonder stroom. Volgens netbeheerder Liander waren de problemen rond kwart over vijf voor de meeste mensen weer voorbij. Door de storing lag ook het treinverkeer tussen Leiden en Alphen enige tijd stil. Bij een veiling in Nuremberg in Duitsland hebben kunstverzamelaars een flink bedrag neergeteld voor schilderijen van Adolf Hitler. Voor 40.000 euro kochten ze 16 aquarellen en tekeningen van de dictator. Volgens het veilinghuis zijn alle werken authentiek. Het handelen in schilderijen van Hitler is toegestaan in Duitsland. Kunstwerken met hakenkruizen of andere nazi mogen niet worden verkocht. PSV blijft koploper in de eredivisie. De ploeg uit Eindhoven won in Utrecht met 2-0 van FC Utrecht.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 106.9. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second, and you disappeared.